Lot Lewin met het NOS Journaal. In de zaak Everink mag de advocaat van de verdachte een 3D-presentatie tonen... waarin meerdere moordscenario's aan bod komen. Verdachte Mark de J. staat terecht voor de moord op de Beeldhovense zakenman Koen Everink. De J. wil met de presentatie zijn onschuld aantonen. Everink werd vorig jaar doodgestoken in zijn villa in Beeldhoven. Volgens het OM wijst alles in de richting van Mark de J. Maar de J. houdt vol dat hij onschuldig is. Een delegatie van Molukse knielveteranen gaat vanmiddag naar de kazerne in Hilversum. Het ministerie van Defensie heeft het ontvangst georganiseerd als onderdeel van het eerherstel voor de Molukkers. De bijeenkomst wordt door antifascistische organisaties aangegrepen om te demonstreren. Zij vinden dat de knielveteranen oorlogsmisdadigers zijn. Daarnaast zijn ook tientallen tegendemonstranten naar de kazerne gekomen. Zij komen juist op voor de knielveteranen. De politie is massaal aanwezig om de veiligheid te waarborgen en ook de ME is erbij. Door een technische storing bij de luchtverkeersleiding van Schiphol hebben vooral vertrekkende vluchten last van vertraging. De meeste landingen zijn wel volgens schema. Hoe lang de storing gaat duren is nog niet duidelijk. Meerdere maatschappijen hebben last van de storing. Bijvoorbeeld bij KLM zijn vijf vertrekkende en vijf aankomende Europese vluchten geannuleerd. En ook EasyJet kan minder vliegtuigen laten vertrekken. Bijna drie, dagen, drie jaar na de aanslagen op de redactie van het satirische weekblad Charlie Hebdo en een Parijse supermarkt heeft de Franse politie nieuwe arrestaties verricht. Drie mannen van 25 tot 45 jaar zijn opgepakt op verdenking van het leveren van wapens aan de aanslagplegers. Dat meldt de krant Le Parisien. Volgens de krant gaat het om de laatste arrestaties in de zaak en wordt het dossier hierna gesloten. Het weer dan nog, het is bewolkt en regenachtig. Met name in het noorden van het land trekken stevige buien over.